Twee uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De verhuizing van de marinierskazerne van Doren naar Vlissingen wordt opnieuw uitgesteld. De reden is een uitzonderlijk hoge uitstroom van mariniers vorig jaar, schrijft staatssecretaris Visser. Het waren er 182, een paar jaar geleden waren het er nog maar 42. En dit jaar zijn al 93 mensen opgestapt. Visser laat uitzoeken of er een verband is met de naderende verhuizing naar Zeeland. En volgens de militaire vakbond is dat wel zo. De bouw van de nieuwe kazerne in Vlissingen is inmiddels al vier keer uitgesteld. En die gaat nu zeker niet voor 2024 open. De Zeeuwse politie heeft per toeval een drugslaboratorium ontdekt... in een boerenschuur in Oud-Vossemeer. Door het noodweer van gisteravond was een boom op de schuur gevallen. Omstanders wilden de boom verwijderen, maar roken een vreemde geur en zagen verdachte mannen lopen. Agenten troffen in de schuur een grote professionele cocaïnewasserij aan, waar de kook gebruiksklaar werd gemaakt. Het lab wordt vanmiddag ontmanteld. Er is nog niemand gearresteerd. De politie heeft al meer dan 50 tips binnengekregen over Peter M. De man die afgelopen weekend na zijn verlof niet terugkeerde naar de psychiatrische kliniek in Den Dolder. Gisteren werd zijn foto en signalement verspreid. De man van 43 heeft dringend medicatie nodig. Hij zou mogelijk een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving kunnen zijn. M zat in dezelfde kliniek waar eerder Michael P. zat, de moordenaar van Anne Faber. Een peperduur medicijn tegen de spierziekte SMA wordt hoogstwaarschijnlijk toch voor iedereen vergoed. Nu komen alleen jongeren tot 9,5 jaar in aanmerking voor het middel Spinraza. Minister Bruins wil die leeftijdsgrens opheffen, omdat het middel ook bij ouderen zou werken. Nu krijgen ongeveer 80 patiënten het middel Spinraza vergoed. Dat kunnen er meer dan 300 worden. Een behandeling kost bijna een half miljoen euro per jaar. Het weer. Lokaal nog een buitje, op steeds meer plaatsen zon... en vanmiddag wordt het 17 tot 20 graden.